Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, schrijft Dagblad Trouw. Sinds 2008 kunnen leerkrachten een beurs krijgen voor bijscholing. verreweg de meeste kozen voor de hbo-masteropleiding leraar speciaal onderwijs. Sinds de invoering van het zogeheten passend onderwijs zitten er ook steeds meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. In een vluchtelingencentrum op het Australische Christmas Island zijn rellen uitgebroken na de dood van een asielzoeker. Koerdische man uit Iran was afgelopen weekend uit het centrum ontsnapt. Zijn lichaam werd gisteren gevonden onderaan een klif. Volgens diverse media zijn daarna honderden asielzoekers in opstand gekomen. Ze hebben uitgebreid vernielingen aangericht en brand gesticht... omdat ze denken dat de bewakers van het centrum de Koerd iets hebben aangedaan. De bewakers zouden het complex zijn ontvlucht. Volgens de autoriteiten hebben ze zich voor hun eigen veiligheid teruggetrokken. Bij de parlementsverkiezingen in Kroatië heeft het conservatieve blok de overwinning opgeëist. Met 70% van de stemmen geteld hebben de conservatieven 61 van de 151 zetels. Het sociaal-democratische blok met de huidige premier Milanovic staat op 53 zetels. De premier heeft de liberale Most, die 19 zetels heeft, opgeroepen om te gaan praten over een coalitie. De leider van de Most zei voor de verkiezingen dat hij met geen van de machtsblokken wil samenwerken, omdat ze niet hervormingsgezind genoeg zijn. Bij de campagne waren de economische recessie en de vluchtelingenstroom de belangrijkste onderwerpen. De conservatieven willen een hardere aanpak van het vluchtelingenprobleem. Het weer, af en toe regen, vooral in het noorden... met een stevige zuidwestenwind en minima rond 12 graden. Aan het eind van de nacht wordt het rustig. Overdag vrijwel droog bij 10 tot 14 graden. In de loop van de dag steekt de zuidwestenwind weer op.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 FM. All day long he was fighting for you, and he didn't even know your name. Young men come. That's just the way dancing dogs. We'll be dancing in the dark. and when you feel you've had enough and you wasted all your love Zandvoort ook op internet.